Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Roemenië zijn ongeldig verklaard... omdat kiezers verkeerd zijn geïnformeerd. Het verkiezingsproces is niet goed verlopen... en de kieswet is op meerdere punten overtreden. Dat blijkt uit de motivering van de uitspraak van de hoogste rechter van Roemenië. Het Hof bepaalde afgelopen dag dat de eerste ronde van de verkiezingen over moeten. De ronde werd verrassend gewonnen door de uiterst rechtse en pro-Russische kandidaat Georgescu... Hij zou een agressieve sociale mediacampagne hebben gevoerd... die volgens de Roemeense veiligheidsdiensten werd betaald door Rusland. In Hellevoetsluis heeft de politie ruim 100 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Het gaat om lawinepijlen en mortieren, waarvan enkele aan elkaar waren geknutseld. Het vuurwerk lag in een schuur in een woonwijk. Volgens de politie mag de buurt van geluk spreken dat er niets is ontploft. Twee mannen van 29 en 63 uit Hellevoetsluis zijn aangehouden. Een Russische ingenieur van chipmachinefabrikant ASML... heeft een inreisverbod van 20 jaar gekregen. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat het gaat om een oud-medewerker. Hij zou jarenlang documenten van ASML en een chiptechnologiebedrijf hebben doorgespeeld aan Rusland. De Rus zit vast in Nederland en moet maandag voor de rechter komen. Hij zou ook voor de Nederlandse chipmaker NXP hebben gewerkt. De Russische chipindustrie heeft waarschijnlijk veel gehad aan zijn diefstallen. En in de eredivisie heeft PSV thuis zeer overtuigend gewonnen van FC Twente. Het werd 6-1. Daarmee hebben de Eindhovenaren ook het clubrecord van meeste doelpunten in een jaar verbroken. PSV staat bovenaan in de eredivisie, gevolgd door Ajax en FC Utrecht. Het weer, de wind neemt toe en het gaat vannacht flink regenen.